by heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou, goodbye heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello. Yes, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. Ach, wat een vreselijke oude deun op deze moederdag van, uh, jawel, Ricky Nelson. Och, hello, hello Mary Lou. Ik ga er alvast tot Goedemorgen, welkom bij de show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen.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 Hoor je van eh, Maywood, Mother, how are you today? en Shabuzi en een Bar Song. Nou, dat is wel boos hoor. Ehm, straks in de show, ehm, zoals je gewend bent eh, in de show eh, bij mij, hebben we een paar leuke onderwerpen. We gaan straks praten met Julie Meerveld. Zij is van Alzheimer Nederland. Eh, we gaan met haar praten over case manager. Dementie kan eerder worden ingeschakeld. Wat is een case manager en wanneer zet je die dan in? Dat hoor je straks. En we hebben ook een reportage van Jeroen van Gent later in de show. Want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar eh, de zondagmorgen bij ZVL. Naar muziek van onder andere Duffy dus. En Warwick Avenue. Kom je er net bij? Goedemorgen. stay by the line when I get to Warwick Avenue. Please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. long, forget van de klassiekers van eh, Petula Clark, die ik eh, graag draai voor je hier bij ZVL. Don't Sleep in the Subway. Tijd voor ons eerste ontwerp in de show. Want je weet het, bij ZVL informeren we je over wat er zoal leeft in ja, Nederland vooral. We gaan praten over dementie, of was het dementie? Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Julie Meerveld van Alzheimer Nederland en het gaat over dementie. Mevrouw Meerveld, welkom. Dag meneer. Wat zeggen we nou eigenlijk, dementie of dementie? Of kan het eh, allebei? Het kan allebei. Ik heb het over dementie. Ja, ja, ja, En er is geweldig nieuws, want er gaat iets gebeuren met mensen die dementie hebben. Nou, wat het nieuws is, is dat eh, mensen met dementie vanaf nu vroeger een case manager dementie zullen kunnen roepen. Ja, en wat doet een case manager? Nou, case manager dementie, het is een raar woord, maar het is eigenlijk een begeleider vanaf eh, het moment dat je vermoedt dat er sprake is van dementie. En die case manager die blijft je begeleiden gedurende eh, het leven met dementie thuis. En dat gaat nu eerder gebeuren dan dat het was? ja, dat gaat eerder gebeuren. Dat gaat al, het kan nu al vanaf het, het vermoeden. Dus een case manager kan ook helpen om eh, de diagnose te stellen. Eh, of op weg naar die diagnostiek helpen. En ehm, na de diagnose kan de case manager ook helpen met eh, hoe kan je het beste leven met de ziekte? Eh, hoe kan je het beste je omgeving zo inrichten dat het makkelijker wordt? En hoe kan je ook de mensen eh, om je heen mobiliseren, zodat je zo goed en zo lang mogelijk thuis met dementie kunt blijven leven? Ja, want die verandering is, is nodig, want als mensen dementie hebben en ze komen in een later stadium pas met zo'n case manager in aanraking, dan weten ze soms zelfs niet meer waar het over gaat. Nee, dat, en dat wil je vermijden, want je wil, zo, eh, je wil mensen met dementie zelf ook invloed eh, laten hebben op eh, hun eigen leven. En je wilt bovendien daarnaast ook de mantelzorgers, hun partners of kinderen vanaf het begin zo goed mogelijk ondersteunen, zodat ze ook de, de zorg en de begeleiding van iemand met dementie zelf zo lang mogelijk kunnen volhouden. Ja. En je wil voorkomen dat er een crisis ontstaat. Ja, nou is er een uitspraak van Zorginstituut Nederland, dus de verzekeringnemers eh, allemaal, dat dat eerder kan. En dat heeft dan weer met geld te maken, denk ik. Ja, dat heeft alles met geld te maken. Eh, want omdat het Zorginstituut heeft gezegd... je kan case managers dementie eerder inzetten en breder inzetten... Eh, eh, krijgt het ook een plek in het basispakket van de zorgverzekering. Dus iedereen kan er, als er een vermoeden op dementie is... kan vanaf het begin een beroep doen op die case manager. Want het zit in het basispakket. Ja, had dat al niet veel eerder moeten gebeuren dan eigenlijk? Nou, wij vonden van wel. En we zijn nu blij dat het zover is. Eh, eh, maar het werd tot, eh, tot nu vooral ingezet als de mensen met dementie al verder in de ziekte waren gevorderd. En als er vaak ook al sprake was van overbelaste mantelzorgers of crisissituaties thuis. Ja, maar het is nu dus eerder. Ja, ja, ja, en er moet dus wel een, een diagnose komen dat Alzheimer is. Ja, precies. En dat moet in een vroeg stadium gebeuren. En dan kan die case manager aan het werk. Ja, nou en dan, dan kunnen mensen ook zelf nadenken over wat betekent dit voor eh, de plek waar ik woon, wat betekent dit voor mijn omgeving en de mensen om mij heen. Mhm. Dan kan je je leven anders inrichten, zodat je ook met dementie goed thuis kunt blijven wonen. Ja, en heeft de organisatie Alzheimer Nederland daar nog een rol in gespeeld? Nou, we hebben het eh, eh, keer op keer aangekaart bij het Zorginstituut. Eh, omdat de, er veel onduidelijkheid was of het wel vanaf het begin kon. En of het wel zo breed kon worden ingezet, case management dementie. En we zijn super blij dat na al die gesprekken met het Zorginstituut... zij nu een, een, een notitie hebben gemaakt waarin ze zeggen... ja, dit wordt vergoed in het basispakket vanuit de zorgverzekering. En je mag er al een beroep op doen als je vermoedt dat er sprake is van dementie. Vandaar geweldig nieuws. Ja, vinden wij ook. En het is natuurlijk altijd een schok om te merken of te denken... ik heb dementie of ik heb een vorm van dementie. En dan is het goed als er ook hulptroepen eh, zijn. Als er iemand is met verstand van eh, dementie die je kan adviseren en begeleiden. Kunnen mensen iets vinden op jullie sociale media, op de website... over dit nieuwe eh, deel van de behandeling? Jazeker, mensen kunnen dit eh, vinden eh, wat een case manager doet. Eh, dat kun je vinden op dementie.nl. En op onze social media hebben we er ook uitgebreid aandacht aan besteed. de social media op Facebook en Instagram, maar ook op LinkedIn. Is en waar kan je dan het beste zoeken? Alzheimer Nederland? Is dat... Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. meer Meerveld van Alzheimer Nederland over dementie die eerder bekend wordt gemaakt en eerder geholpen wordt. ZFM. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find think do, and say is in the pill you took today. that for you in the year 65, 65. Ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down. nothing this old earth can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe only yesterday. Fire. Natuurlijk The Two of Us hier bij ZVL. En Zeker en Evans. En hun in de year 2525. Dat is een ouderwetse AM-mix voor de middengolf. Kon je ook wel een beetje horen aan de geluidskwaliteit. Hè? Vroeger had je natuurlijk alleen maar zo'n beetje AM-middengolf. Dan je een hele andere klankkleur, heet dat geloof ik. Hè? Straks, over een paar minuten al, een eh, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon, zoals altijd in de loop van de week. En hij vroeg aan de mensen, waar zou u heen gaan als u voor één dag kon vliegen als een vogel? Hmm, komt eraan. Maar eerst een devoot moment, want het is toch zondag. de Wat een loopbaan heeft deze vrouw. Hè. Ongelooflijk Ilse de Lange. En daarom hier in de show bij ZVL de zondagmorgen. Ehm, haar nieuwe single, Good To You. En werkelijk een echt devoot moment. Kondigde het al aan van DC Lewis. Mijn gebed natuurlijk hier in de show. Mhm. Mooie dag vandaag, vind je niet? Ja, echt een mooie dag voor moederdag eigenlijk geen dag om uh, het op bed te hebben. Ja, dat is natuurlijk al lang geweest, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is zo'n mooie dag vandaag. Ik geniet ervan en het blijft de hele dag zo. Dus er is alle reden voor om eh, lekker erop uit te gaan vandaag. Om eens lekker te genieten langs de Schelde bijvoorbeeld of langs het strand. En misschien oortjes mee en dan luisteren naar de muziek van ZVL. Zoals Ray Conniff. The time Een mooie herinnering uit 1973. Reconev en zijn Singers en Harmony. Een grote hit trouwens. Oeh. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Vooraf had onze verslaggever Jeroen van Gent eigenlijk niet kunnen bedenken dat hij zoveel spontane en leuke reacties zou ontvangen op de door hem eh, bedachte vraag. Waar zou u heen gaan als u voor één dag kon vliegen als een vogel? Jeroen stelde al dus een kennelijk aanwezige behoefte vast om daadwerkelijk alles eens te ontvluchten en de vleugels te nemen. Nou ja, de vraag is helder. Hier zijn de antwoorden. Mag ik u op de valreep nog wat vragen voor de radio dan? ik ben van de radio, mag ik op de voorraad heb nog wat vragen. Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Een soort van man bij het hond vragen. Dus geen ellende, geen politiek of zo. <laughs> Maar dat, mag ik dat proberen bij u? Voor de grap? Maar alle twee, alle twee. Natuurlijk, ja, joh. Ik ik ben geen... Eh, nee, nou, als u de vraag hoort, misschien wel hoor. Nou, wie weet, je wel. Nou, want waar zou u heen gaan als u voor een dag kon vliegen als een vogel? Dat is de vraag. Oh, naar nou, in ieder geval een heel mooi natuurlijk eh, bos of zo. Of een, eh, een schitterend natuurgebied. Waar ik uit alle bomen kon pikken welke ik die dag mocht gebruiken om, <laughs> om een nestje of op te slapen. ja, heerlijk lijkt me dat. En aan wat voor vogel denkt u? Wat komt het eerste uur op? Nou, ik woon nu in Drenthe. Uh, eh, sinds een paar maanden. En eh, daar hebben we natuurlijk allerlei vogeltjes. Ik vind de ijsvogel vind ik een schitterende vogel. Maar ook gewoon een mus en een gewoon koolmeesje en een pimpelmeesje. En de bonte specht zit bij ons ook in de boom. Ja. Dus eh, schitterend. Waar zou jij heen gaan als je voor één dag kon vliegen als een vogel? Dat is een leuke vraag. Eh, de Malediven, denk ik. Maar dat is heel aan het vliegen. Ja, maar. Dan ben je doodmoe. Dan ben je doodmoe. Is toch lekker? Dan moet je zo'n albatros of zo zijn. Zo'n hele grote die heel lang kan vliegen. Ja, precies. Een hele grote vogel. Ja. <laughs> <laughs> Maar de Malediven, waarom? Ja, het is toch lekker. Het is lekker warm. Ik zou er wel graag een keer heen willen nog. Oh, je bent er nog niet geweest? Nee, nog niet. Het is niet gestoeld op ervaring zo van, nou, daar wil ik nog een keer terug. Nee, het staat wel op mijn bucketlijst. Bucketlist. Is het zo bijzonder? Nou, ik zag wel foto's voorbij komen. Het lijkt me wel heel mooi. Ik heb het al vaker gehad eh, met een andere vraag dat mensen over de Malediven begonnen. Maar ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Waar zou u heen gaan als u voor één dag kon vliegen als een vogel? vogel? Ja. Ja, dan zou naar het zuiden gaan. Lekker warm, zonnig. Ja. <laughs> ja. inderdaad. Kijk, zoals het nu vandaag is, is het heerlijk weer. Hè? En ja, dat hoop je eigenlijk elke dag te hebben. <laughs> Dus ik hoop je in het zuiden te winnen dan. Gaat er wel voor velen elke dag mooi weer, toch ook wel? <laughs> Oh, nou, dat kan niet lang genoeg duren hoor. Ja. waar. seizoen is al lekker, maar eh, mooi weer is ook wel heel erg lekker, ja. Stel, u bent een vogel. Naar de Veluwe. Naar de Veluwe. Ja. Het is nog een aardig aan het vliegen hier vandaan. ja, dat klopt. Maar toch? Uh, valt wel mee als vogel zijn, dan ben je daar zo. Je bent er zo. 50 km per uur ongeveer. Oh, zo is Geen supersonische vogel. <laughs> nee. Maar waarom de Veluwe? Goede herinneringen aan of zo? Ja, het is een mooi, een mooi gebied. Lekker in de natuur. Uh, beesten die je kan zien. Eh, heerlijk vrij. Ja, ja boven zo'n bos als een vogel dan, hè? En zo ja. de heide. Ja, ja dat dus dan kan je eerst kijken waar ga, waar ga ik heen. Dan heb je nog een soort van keuzestress ook. Ja. Ga, ga ik naar het bos? Wat wil ik eigenlijk? Of ga ik toch naar een leuk dorpje, daar op het terrasje, bij de mensen wat uh, broodje gekruimeld te spikken? Precies. <laughs> Goeie. Naar Spanje. Ja? Ja. Als ik voor één dag, ja, zou het dan naar Spanje zijn. Meteen? Of? Nee, niet meteen. Moet ik wel van tevoren weten. Waar zou jij eh, heen gaan als je voor één dag kon vliegen als één vogel? Ehm, ik denk naar Dubai of naar New York en dan daar lekker naar de stad gaan of naar een tropisch strand. Het is heel verschillend. Ja. Want het andere is nogal stedelijk, allemaal gebouwen, gebouwen, gebouwen, Dubai, New York. En het andere is het strand. Ja, ehm, ik vind het wel lekker om te relaxen, maar ik vind het ook leuk om lekker gewoon naar de stad te gaan en van die leuke grote plaatsen te bezoeken. Lijkt me wel cool om een keer te doen. Wat voor vogel zou u willen zijn? <laughs> ja, specht. Specht? Ja. Oeh, dat is heel specifiek. Maar dan kan je altijd lekker uit de boomschorsen eten en zo. Eh, ja, ja. ja. hey, dat is grappig. Ja. En Spanje, nou ja, eh, ik neem aan, ja, bent u er misschien geweest al? Ja, ja. Aha. vele jaren. Torsadamar. Maar wat u dan normaal eet, kunt u in nou als natuurlijk niet eten. Hè? Dat moet u wel weten. <laughs> Grapje, ja. Bent u dan zo'n brutale meel of bent u gewoon een wat terughoudende vogel? Nee, ik ben geen meel. Ik denk eerder dat ik een mus ben. Ja, want die zijn tevreden met kruimeltjes ook. Dus dat bedoel ik eigenlijk. hè? Dat die niet gelijk hele zakken friet aanvalt vanuit de lucht. <laughs> nee, precies. Nee, want die, nee, dan worden die vuilnisbakken wel leeggehaald. Dan moet ik eerst met mijn kop in die vuilnisbak. Nee, nee, nee. <laughs> nee, dat is niks voor mij. <laughs> Waar zou u heen gaan als u voor één dag kon vliegen als één vogel? Ameland. Ameland? De, ja, naar de, een van de eilanden. Juist. Heerlijk. En wat voor vogel zou u willen zijn trouwens? Een arend. Een arend? Ja, natuurlijk. Een roofvogel. Zijn die daar ook? Nee, toch? Nee, hoeft niet hoor. Hoeft niet per se. ik zou graag naar IJsland willen vliegen, maar dat is denk ik te ver voor één dag. Dan moet hij zo'n echte zeevogel zijn. Ja, ja, nou dat maakt me niet uit. Een goede meeuw. Ja. Kan dat misschien? Ik vind, uh, het lijkt me heel mooi, uh, IJsland. Ja. Nou goed, uh, wat voor vogel denkt u dan aan? eigenlijk. Sorry, eh, Nou, zwaluw gaat wel lekker snel. Zwaluw, ja. Eh, Die gaat inderdaad een heel eind, ja. Ja, inderdaad, ja. Kun je zo naar Afrika? Ja, zeker. Misschien, wow. misschien staan we weer eens vliegen wel door. Maar uh, zwaluw is ook goed. Waardoor zou je nog verder kunnen... Oh ja, Zuid-Afrika, helemaal aan de andere kant. Ja, ja inderdaad. Wauw, zelfde ja. tijdzone. Nou ja, weet je wat, het verschil. Als hier winter is, is daar zomer. Dus dan kan, je, ah, kan je kiezen. Ja, dan kan je, <laughs> kan je kiezen inderdaad voor de kou, voor de warmte. Ja. Dubai is... En waarom naar Dubai? Hoe kom je daar nou mee? Nou, een vriendin van mij had daar het werkstuk over gehouden. En dat leek me best wel een leuke plek. Ja? Waar een hoop te zien is. Ja, het is ja. volop in ontwikkeling. Ja, er is een hoop te zien. Ja, dat klopt. Dus, heb je als vogel heb je maar voor het uitzoeken. Ja. En wat voor vogel zou je dan willen zijn? Ehm, ik denk... Een koolmees lijkt me wel leuk. Of een iets grotere vogel. Oké, want van hier naar New York vliegen als koolmeester, volgens mij lukt dat niet. Maar dan moet je echt zo'n zee, zo'n meeuw, ja, dat of zo, wel. weet je wel. die kan dat wel. Maar, maar als je ter plekke bent, kun je natuurlijk koolmeisje zijn. Ja, dat, is wel leuk. Dan ga kan je ook naar gewoon kleine plekjes toe. Ja, dat is wel een veel gezellige vogel. Nou. Die, meeuwen die zijn zo brutaal altijd. Die, die, die, hè, die pikken het rietje eh, uit je, uit je hand en, en zo. Waar, denkt u aan? Wat voor bestemming? Is dat dichtbij of moet dat naar aan het weg zijn? Nee, dat hoeft helemaal niet ver weg te zijn als ik me maar happy voel. Ja. En ik denk als vogel tussen het groen, ja, voel je je toch fantastisch. Gebeurt het wel eens in uw droom of zo? Nee, droom eigenlijk, voor zover ik het kan herinneren, droom ik nooit. Nooit, maar u, u vertelt het alsof u het alles ja, min of meer beleefd nee, hebt. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen zich vergelijken met een vogel. Hè? Je bent natuurlijk vogelvrij, je kunt gaan en staan waar je wil. Eigenlijk wel. En uh, nou ja, dan zoek je natuurlijk om de mooiste plekken op. Ja. Hè? Lijkt mij zo. Hartstikke bedankt voor de rest. Dankjewel. Dankjewel. Oh, hoi, hoi. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Op je dunne linnen vleugels steeg je langzaam naar de lucht je had gekeken naar de vogels en je dacht, ik zou het net zo kunnen doen. En je wilde leren vliegen, van de grond worden bevrijd. En je vloog zoals je droomde. En als niemand anders geloofde je toen vliegen als een vogel. Tussen de wolken net als zij. Vliegen op je eigen vleugels. Tussen de wolken wilde jij. En je wilde steeds weer vrij zijn. Dus je vloog zo vaak je kon en je bleef er steeds maar lang. Vloog steeds dichter naar de hemel en de zon. Je ging steeds meer op in je droom. Want daarboven was je vrij. Tot die keer dat je omlaag kwam. Toen was er weer een ander die opnieuw begon. Vliegen als een vogel tussen de wolken net als zij. Vliegen op je eigen vleugels, tussen de wolken wilde jij. Maar er is nu veel veranderd. Er vliegen mensen af en aan. En je bulbert langs de startbaan Paas en seatbelt ligt erop boven je hoofd. Je ziet de wolken door je raam. Je krijgt je lunch precies op tijd. Wie het wil, die kan nu vliegen. Maar wat is er over van waar jij in hebt geloofd? Vliegen als een vogel, tussen de wolken net als zij Vrij zijn op je eigen vleugels. Tussen de wolken wilde jij. Vliegen als een vogel. Tussen de wolken net als zij. Vrij zijn op je eigen vleugels. Tussen de wolken wilde John we in I Can't Go For That. En daarvoor Peter Schaap en Vliegen Als Een Vogel. Denk je bij jezelf, goh, Blokhuizen, wat heb jij voor, eh, jij voor een rare muziek, muziekkeuze? Nou, kun je nagaan. Zo erg is het al dat ik er eh, niet meer uitkom. Eh, gekke muziekkeuze. Je kunt het beïnvloeden hier bij ZVL. Straks, over een paar minuten al, na 12 uur kun jij je keuze bepalen via het verzoekplatenprogramma. Ga naar onze website zvl.nl, omroepzvl.nl, zo is het precies. Je gaat naar eh, verzoekje en daar eh, kun je je verzoekplaat voor straks indienen. En dan gaan ze hier hun uiterste best doen om je oren te verwennen met de muziek van jouw keuze. Omroepzvl.nl, daar vind je alle informatie over het verzoekplaatprogramma wat over een minuut of zes, zeven gaat beginnen. Maar zover is het nog niet. Ik heb nog deze prachtige van Chris Ria. Mooi hè? Josephine. was het weer voor vandaag. De zondagmorgen van ZVL. Ik dank je voor je gezelschap. Volgende week ben ik weer bij Leven en Welzijn. En dan heb ik ook weer lekkere muziek voor je in de aanbieding. En ik hoop dat jij daar ook weer bij bent. Heb ik ook een paar leuke onderwerpen om met je te bespreken. Dus het komt helemaal goed. Ik wens je een hele mooie dag. Aan het weer zal het niet liggen. En ehm, nou ja, veel plezier met mijn collega's de hele dag hier bij ZVL. En dan... Uh, ja, blijft die radio vast wel aanstaan op onze frequenties. Um, nou ja, dat was het eigenlijk. Tot volgende week.